4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Noord-Ierland gaat het homohuwelijk en abortus legaliseren. De laatste poging van conservatieve parlementsleden om de wetten tegen te houden is mislukt. Waarschijnlijk mogen mensen van hetzelfde geslacht volgend jaar met elkaar trouwen vanaf Valentijnsdag. Abortus is vanaf 31 maart toegestaan. Noord-Ierse afgevaardigden in het Britse parlement stemden eerder al voor de wijziging van de wetten. Het parlement in Belfast had tot middernacht de tijd om veranderingen aan te brengen, maar er bleek geen meerderheid voor. Noord-Ierland was het laatste deel van het Verenigd Koninkrijk waar abortus en het homohuwelijk nog verboden waren. Het systeem dat Nederland gebruikt voor de opsporing van uitkeringsfraude... is in strijd met de mensenrechten. Dat zegt een rapporteur van de VN. Hij stelt dat het systeem mensen met een migratieachtergrond... of weinig geld discrimineert. Een groep tegenstanders van het systeem dringt aan op een rechterlijk verbod. In Japan is de inhuldiging van keizer Naruhito begonnen. De religieuze ceremonie vindt plaats in het keizerlijk paleis in Tokio. Later vandaag volgt de plechtigheid voor meer dan 2000 gasten... onder wie ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima. De 59-jarige Naruhito volgt zijn vader op, keizer Akihito. Die deed eind april na 30 jaar afstand van de troon. En dat was de eerste keer sinds 1817 dat een Japanse keizer aftrad. Reisgids Lonely Planet heeft Aruba en Nederland uitgeroepen... tot twee van de beste bestemmingen om te bezoeken in 2020... In de jaarlijkse top 10 staat dit keer Aruba op nummer 4 en Nederland op nummer 7. Aruba wordt geroemd om de cultuur en de stranden... en Nederland is volgens de reisgids in feeststemming... omdat het volgend jaar 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Daarnaast maakt Nederland zich op voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen is trots op de verkiezing van Nederland in de lijst. Het weer is op de meeste plaatsen droog en een graad of 9. Later overdag veel bewolking en enkele buien, soms ook wat zon... en dan wordt het zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht Mag het licht Nou, ik ben ambassadeur geworden van Nacht voor de Nacht... omdat ik eh, denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval één keer per jaar stilstaan... bij, eh, bij het belang van duisternis. Want het is, het is goed voor ons mensen. Het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat. Volgens mij vergeten we dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten eh, in het donker tijdens die Nacht van de Nacht. En eh, voor meer informatie kan je altijd even kijken op nachtvandenacht.nl.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 just take a step back step by step? Won't you give me that step by step? I Schat, wat is het waard als ik dit niet deel met jou? Zijn volledig van de kaart op een strand in Curaçao. We genieten van de zon en de wietrook in mijn long. Alright now. En de sterren. Ik wens dat je me morgen nog herkent. nodig Want wat ik heb is goud en laatst werd uit mijn huis gestolen Toen dacht ik dat is gek, maar ik kan het zo weer kopen En laat ik je niet zien, want dan zal ik je moeten slopen Maar even serieus, ik heb gewoon een keus Ik ben in brakke put aan de Batido's met een vluchtje En het zand kruipt tussen mijn tenen ik wil dit nooit in mijn eentje, baby Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart Op een strand in Curaçao We genieten van de zon En de wietrook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent in het paradijs Zolang we samen zijn Ben ik de beste versie van mijzelf Ik heb de wijn, je doet de water bij Zolang we samen zijn Ik ken je net, maar het voelt goed Dus ik wil gokken op die motion We kunnen skinny dippen, duiken in de ocean Smeren met die lotion Schat, ik ben er gelijk, er zijn geen beren op de weg En al die praatjes van je mag je demonstreren in mijn bed maar Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart strand in Curaçao.